Tivoli Vredenburg in Utrecht doet ook mee. We hebben al geoefend eigenlijk al vorige zomer. Eh, want toen waren we ook open met de anderhalve meter maatregel. Dus de mensen worden hier naartoe gebracht en die worden dan geplaceerd met één rij ertussen en twee stoelen door deze hele zaal. En op die manier kunnen we toch op een veilige manier eh, concerten geven. Wie naar een evenement wil dat meedoet aan deze testpilots van het kabinet... moet op een speciale sneltestlocatie negatief getest zijn voordat hij naar binnen mag. En ook in de Efteling zijn mensen weer welkom. Het gaat om één dag, 24 april. Kaartjes kopen kan helaas niet. Het park gaat abonnementshouders en verblijfsgasten uitnodigen voor die dag. Dat doet de Efteling om ze te bedanken voor hun trouwheid tijdens de lockdown. Lief nieuws uit Burgerso in Arnhem. Er is afgelopen weekend een neushoornbaby geboren. Op eerste paasdag kwam Douwe kerngezond ter wereld. Zijn geboorte is goed nieuws, want de neushoorn is een bedreigde diersoort. Daarom lopen er in 84 dierenparken in Europa een fokprogramma. Veel mensen willen een Pieter Omtzigt mondkapje. Misschien heb je die wel gezien. Omtzigt had vorige week een mondkapje op met daarop de woorden... Pieter Omtzigt, functie Kamerlid. En dat mondkapje is een hebbedingetje, dingetje, merkt de maker. De eerste twee dagen heb ik eh, al 250 bestelling gekregen. Zelf had hij trouwens geen idee wie het Kamerlid was. Eh, ik had een eh, klant binnen en eh, hij heeft zelf verteld wie hij is. Maar nu vindt hij het dus heel leuk en is hij blij met de ontwerpklus.